ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rafael Nadal stopt ermee. Dat heeft de Spaanse tennisser van 38 zelf bekendgemaakt via een video op X. Voor mijn sportcollega Marcelle Mesker komt het nieuws niet onverwachts. Nee, eigenlijk niet. We zitten er natuurlijk eigenlijk al meer dan een jaar op te wachten. Want ja, de laatste twee jaar waren natuurlijk dramatisch... met eh, opnieuw allerlei blessures die Nadal al zo parten heeft gespeeld in zijn hele carrière. Steeds weer krabbelde hij terug eh, op ongelofelijke manier... met inzet, met een mentaliteit waar je u tegen zegt. Maar ja, hij is inmiddels 38 jaar de Davis Cup volgende maand in Malaga wordt het allerlaatste toernooi voor Rafael Nadal. Unilever gaat definitief weg uit Rusland. De producent van allerlei levensmiddelen heeft de Russische tak verkocht. Verschillende Europese bedrijven zoals ING en Rabobank hadden de samenwerking met Rusland al eerder gestopt na de inval in Oekraïne. Maar voor Unilever was het een stuk lastiger om weg te gaan, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg. Die had vier fabrieken en 3000 werknemers in Rusland. Ja, bij een sluiting dan zouden al die mensen <clears throat> pardon, direct op straat staan. En daar voelde Unilever zich ook verantwoordelijk voor. Niet alleen omdat ze geen baan meer hadden... maar ja, ze waren dan ook wel bang dat dat personeel voor militaire dienst kon worden opgeroepen. En het is niet bekend voor welk bedrag Unilever die Russische tak heeft verkocht. Ja, en dan nog lichte onrust in het Verenigd Koninkrijk vanochtend. Want de weerapp van de BBC gaf aan dat er een extreme orkaan op het eiland afkomt. Ja, een eng idee voor veel mensen. En bij de BBC kwamen dan ook een hoop verontruste reacties binnen. En de weervrouw moest mensen gerust gaan stellen. We're having a technical glitch at the moment. It's showing wind speeds far too fast, in fact, hurricane strength. And of course, that is not the case at all. So please do not be alarmed by that. Ja, een technische storing dus. De BBC biedt nu excuses aan dat ze mensen bang hebben gemaakt. Het weer, nou bij ons eh, werkt alles gewoon hoor. Vanmiddag vooral droog met kans op zon. Tussendoor kan er wel een klein buitje vallen bij een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer, 6 kilometer. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer.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 Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd wel jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen dus ik hield het daar niet droog. op mezelf te passen.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 yourself she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. right here, right here, where I'm gonna stay. Oh. music's strong. On and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on.